Volgens de Raad van Toezicht is in onderling overleg besloten dat bestuurder Jaap van der Pol op 1 september weggaat. Volgens Novo was het draagvlak voor de bestuurder binnen en buiten de organisatie te klein geworden. In een instelling van Novo in de Groningse plaats Onne stief vorig jaar een verstandelijk gehandicapte vrouw nadat vier personeelsleden haar met geweld tegen de grond hadden gedrukt in een poging haar te kalmeren. Het tehuis werd in mei gesloten. De VN-veiligheidsraad is in spoedzitting bijeen om te praten over de mogelijke aanval met chemische wapens in de Syrische hoofdstad Damascus. Als de berichten waar zijn, is het de ergst ernstigste gifgasaanval van de laatste tientallen jaren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is gechoqueerd over de berichten. Diverse landen hebben de VN-inspecteurs die in Syrië zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de aanval. De Syrische oppositie zegt dat bij de aanval door het regeringsleger honderden of zelfs duizend doden zijn gevallen. De Europese Unie schort nog niet alle hulp aan Egypte op, zoals onder meer Nederland wilde. Wel hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten dat er voorlopig geen vergunningen meer worden gegeven voor het leveren van wapens en ander militair materieel aan Egypte. Het verlenen van financiële hulp wordt opnieuw tegen het licht gehouden. De EU-ministers zeggen dat ze willen voorkomen dat het toegezegde geld in verkeerde handen valt. Minister Timmermans is tevreden met de uitkomst van het overleg. Volgens hem is het goed dat de EU geen partij heeft gekozen. De minister denkt dat de partijen in Egypte er met elkaar moeten uitkomen. Het weer vannacht en morgen neemt de bewolking toe. Langs de westkust en in het zuidwesten kan overdag wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. In Zeeland wordt het morgen 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير أين أحلامي كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عيني قل لي لماذا يا ليل أنا أسكن الريح يا ليلي يا ليلي يا ليلي nini place to go when you're touching on that ancient grief. Your prayers are pretty, but your faith is short. You say that life has kicked you in the teeth. But don't fight me when your fight is with God and you're touching on that ancient grief. You're not responsible for what's been done to you. It's not your fault. No, no, no, no, no. But try to realize that it is you who has chosen who you have become. You still have that choice. are angry, but your song is so sad. Your independence under lock and key. You try to blame it on your mom and dad, but it's more than that, it's an ancient grief. Do you remember yourself as a child? Do you remember the truth about you? You hit the ground crying, but nothing's been defined, and life's still waiting for you. the place to stay. Every garden has a snake somewhere. There's a seed of life and a seed of decay, and there's a serpent hanging in your virgin hair. Don't hold on so tight to innocence, cause it's sometimes tender, sometimes cruel and weak. Just put it down to experience you got.